met het NOS-journaal. De man die het gemeentehuis van Bemmel ramde en daarbij om het leven kwam... deed dat uit wanhoop. Dat zeggen familieleden van hem tegen Omroep Gelderland. De man van 59 uit het Gelderse Gent wilde dood. Zijn familie vindt dat er geen sprake is van een aanslag. Een schoonzus van hem noemt hem een tikkende tijdbom. De man zou eerder wanhoopsdaden hebben gepleegd. Door de explosie en brand raakt het gemeentehuis van Bemmel gisteren zwaar beschadigd. Het is waarschijnlijk maandenlang niet bruikbaar. De Tweede Kamerfracties van D66 en ChristenUnie zullen het schrappen van de dividendbelasting in het debat na Prinsjesdag steunen. De maatregel staat nu eenmaal in het regeerakkoord en afspraak is afspraak, zeggen ze. D66-leider Pechtold vindt wel dat het kabinet veel beter moet uitleggen waarom het afschaffen van de heffing een goed idee is. Vanmorgen praat het kabinet met de vier fractievoorzitters van de regeringspartijen over de begroting die het kabinet op Prinsjesdag wil presenteren. De afschaffing van de dividendbelasting is omstreden. Ryanair heeft een akkoord gesloten met een Ierse pilotenvakbond over de arbeidsomstandigheden. De piloten moeten nog wel akkoord gaan met het voorstel. Wat er is afgesproken is niet bekend. De afgelopen maanden heeft een deel van de 350 Ierse piloten actie gevoerd en gestaakt voor betere arbeidsvoorwaarden. En onlangs staakten ook Nederlandse, Belgische, Zweedse en Duitse piloten mee. Deze afspraken gelden niet voor hen. De Zuid-Afrikaanse regering is woedend op de Amerikaanse president Trump. Trump beweert in een tweet dat in Zuid-Afrika land van blanke boeren wordt afgepakt en dat de boeren er op grote schaal worden vermoord. Een woordvoerder van president Ramaphosa zegt dat Trump de feiten niet kent over het debat dat in Zuid-Afrika wordt gevoerd over landhervormingen. Het weer, eerst veel wolkenvelden, soms ook zon. Vanmiddag vanuit het westen buien in het oosten kan voor die tijd al een bui ontstaan.